Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. R. Kelly is guilty. Volgens een Amerikaanse jury is de R&B-artiest van 54 schuldig aan seksueel misbruik en afpersing met Lucas Waagmeester legt uit wat R. Kelly heeft gedaan. Hij is schuldig bevonden aan seksuele uitbuiting van een kind, ontvoering, afpersing en het verhandelen van mensen met als doel ze te dwingen tot prostitutie. Dat alles gebeurde onder de vlag van het muziekproductiebedrijf van R. Kelly. En met medeweten van een flink aantal van zijn medewerkers. Echt een grote organisatie dus, waaraan hij leiding gaf. Hij kan tientallen jaren cel krijgen. De rechter moet dat nog bepalen. Ook al is het dinsdag, in zeven grote academische ziekenhuizen worden vandaag zondagsdiensten gedraaid. Het heeft te maken met een staking van het personeel voor meer salaris en minder werkdruk. De spoedeisende hulp gaat wel door. Tientallen mensen probeerden gisteravond te voorkomen dat de politie restaurant Wakku Wakku in Utrecht zou sluiten. Van de burgemeester moest de tent dicht omdat gasten niet werden gecontroleerd op hun coronapas. Uiteindelijk heeft de politie niet ingegrepen. Rond 11 uur ging het restaurant alsnog dicht en vertrok iedereen weer. En gisteren werd er ruim tien uur onderhandeld door VVD, D66 en CDA om een nieuwe regering te vormen. Er werd nog geen knoop doorgehakt, maar informateur Remkes, die de gesprekken leidt, deed wel een belofte. Er gaat in ieder geval één ding niet gebeuren en dat is eh, terug eh, naar de varianten die onder mijn voorganger als informateur eh, hebben gecirculeerd. Ja, het wordt dus geen combinatie van de partijen die de afgelopen tijd de regering vormden... of een combinatie van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Het weer regelmatig zon. Op de meeste plekken blijft het droog. Al kan er langs de kust een bui vallen. En het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ook op andere plekken in die stad zijn huizen en bedrijfspanden doorzocht... in een onderzoek naar een bende die bezig was met het opzetten van drugslabs. In zeven grote academische ziekenhuizen worden vandaag zondagsdiensten gedraaid. De spoedeisende hulp gaat wel door. Volgens vakbond FNV is het de grootste staking ooit bij universitaire ziekenhuizen in Nederland. 1 op de vijf jongeren tussen de 16 en 24 jaar is tussen begin 2019 en begin 2020 slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Het gaat vooral om meisjes en vrouwen, meldt het CBS. Het is voor het eerst dat deze cijfers worden bijgehouden. Het weer in de loop van de ochtend zon, alleen in het noordwesten kans op een bui en het wordt zo'n 18 graden. It was just like magic when your hips came crashing.